kan betekenen, maar ombudsman Brenning Meijer wil dat er toch iets gebeurt. Zoeken naar de beste vorm om de slachtoffers tegemoet te komen. Duizenden mensen zijn ziek geworden door Q-koorts, een infectieziekte die bij schapen en geiten voorkomt. Internetproviders Ziggo en Access for All moeten de downloadsite de Pirate Bay binnen 10 dagen blokkeren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten in een bodemprocedure die stichting Brein had aangespannen. Volgens Brein zijn de providers verantwoordelijk voor het beschermen van auteursrechten. De rechtbank gaat ervan uit dat veel abonnees bestanden niet alleen hebben gedownload, maar ook hebben gedeeld met anderen en dus inbreuk hebben gemaakt op die auteursrechten. De kerken in Tsjechië krijgen van de regering 2,3 miljard euro schadevergoeding. Ze krijgen het geld als vergoeding voor de bezittingen die in beslag zijn genomen tijdens het communistische regime in het toenmalige Tsjechoslowakije. Ook krijgen ze een flink deel van hun bezittingen terug. De onderhandelingen tussen de kerkbesturen en de regering over de voeding hebben zo'n 20 jaar geduurd. Steeds meer Nederlanders hebben vertrouwen in de politiek, elkaar, het rechtsstelsel en de politie. Volgens het CBS had 67% van de Nederlanders in 2010 vertrouwen in de medemens, tegenover 58% in 2002. Nog altijd heeft een kleine meerderheid vertrouwen in Nederlandse politici. In geen enkel Europees land is dat vertrouwen groter. Een waarnemer van de Arabische Liga is in Syrië opgestapt, omdat hij vindt dat de Liga machteloos staat tegenover het regime. Ondanks de aanwezigheid van waarnemers zijn er de afgelopen twee weken zeker 400 burgers omgekomen door het geweld van het Syrische leger. De waarnemer die is opgerapt zei in Syrië verschrikkingen te hebben gezien waar hij als mens niet tegen kan. Het weer bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt 8 tot 9 graden. Morgen ook regen, veel wind en dan is het zacht met 9 graden. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Dat beraad werd vorig jaar ingesteld om een aanzet te geven voor een nieuwe koers. De CDA-commissie